OM wilde twee getuigen oproepen, maar kreeg daar van het hof in Den Haag geen gelegenheid voor. Guus Kouwenhoven was door de rechtbank veroordeeld voor illegale wapenhandel in Liberia. Later werd hij door het Hof in Den Haag vrijgesproken... wegens fouten van het OM bij het onderzoek. Op Schiphol zijn vanochtend tientallen vliegtuigen vertrokken en geland... maar de meeste vluchten zijn nog altijd geannuleerd. Ook van andere Europese luchthavens zijn weer vluchten vertrokken. In Groot-Brittannië en in Duitsland is het vliegverkeer nog altijd zeer beperkt. Het KNMI zegt dat er alleen in het noorden nog een sliertje vulkanische as hangt. Vanaf vrijdag draait de wind naar het zuidwesten... en zou er geen vulkaanas meer naar Europa drijven. Op IJsland spuwt de vulkaan nu meer lava uit en de aswolk zit minder hoog in de atmosfeer. De trillingen van de vulkaan zijn heviger geworden, maar dat zegt niets over de activiteit. De AIVD gaat in het buitenland meer afluisteren en ook komen er meer geheime operaties. De AIVD richt zich daarbij vooral op radicale Europese moslims... die in landen als Afghanistan, Pakistan en Somalië terroristische trainingen krijgen. Aanleiding voor de nieuwe werkwijze is onder meer de mislukte aanslag door een Nigeriaan op een vliegtuig dat van Schiphol onderweg was naar Detroit. Het kabinet steunt het plan van de KNVB om het wereldkampioenschap voetbal van 2018 te organiseren. Dat zou samen moeten gebeuren met België. Mogelijke speelsteden zijn Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Enschede en Heerenveen. De FIFA bepaalt eind dit jaar waar het WK in 2018 wordt gespeeld. Later wil Nederland ook nog de Olympische Spelen van 2028 organiseren. Het weer vanuit het westen weer opklaringen en zon. Het wordt 9 graden op de Wadden en een gaat op 14 in Limburg. Morgen bewolkt met af en toe een bui en frisser.